4 uur. moet met het NWS Journaal. Twee New Yorkse gevangenbewaarders die verantwoordelijk waren... voor het bewaken van de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein... zijn op borgtocht vrijgelaten. Epstein, die vast zat voor zedenmisdrijven, pleegde zelfmoord in zijn cel. De twee zouden hem die nacht niet goed in de gaten hebben gehouden... en worden er ook van verdacht dat ze een logboek hebben vervalst... waarin ze het controleren van Epstein moesten bijhouden. De gevangenisbewaarders ontkennen een advocaat zegt dat ze tot zondebok worden gemaakt. D66 zegt dat Nederland alles op alles moet zetten... om de twee teruggestuurde IS-vrouwen te berechten... voor de misdaden die ze hebben begaan. De twee vrouwen van 23 en 25 werden teruggestuurd door Turkije... en zijn op Schiphol opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Een van hen had ook twee kinderen van 3 en 4 bij zich. Die zijn overgedragen aan de kinderbescherming. Een van de vrouwen was de Nederlandse nationaliteit al ontnomen. De VVD vindt dat dit ook bij de andere vrouw moet gebeuren. In München gaan vandaag omstreden spullen van nazi-kopstukken onder de hamer. Zo worden er onder meer een hoge hoed van Hitler... een sigarendoos van Herman Geuring... en een cocktailjurk van Hitlers vrouw Eva Braun geveild. De Joodse gemeenschap heeft veel kritiek op de veiling... maar het Veilinghuis is niet van plan de verkoop af te blazen. Volgens de eigenaar worden potentiële kopers gescreend... om te voorkomen dat de nazi-spullen in verkeerde handen vallen. Het Nederlands elftal heeft de kwalificatiereeks voor het EK afgerond... met een 5-0 overwinning op Estland. Oranje eindigt als tweede in de groep en is daarmee rechtstreeks geplaatst. Duitsland won met 6-1 van Noord-Ierland en is groepswinnaar. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Ook kan er mist ontstaan en kan het lokaal glad worden. Overdag is het vooral in het noorden waarschijnlijk nog lang mistig. Elders breekt in de loop van de dag de zon door.